Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn... hoeft niet meer verplicht begeleid te worden door een psycholoog. Dat heeft de rechtbank bepaald in een kort geding dat Van der Graaf had aangespannen. Hij vindt de verplichte psychologische en psychiatrische begeleiding niet nodig. De rechter is het daarmee eens. Eerder maakte Van der Graaf met succes bezwaar tegen de verplichting om een enkelband te dragen. Over een half uur moet het overleg verder gaan van de EU-landen om te komen tot een akkoord met de Britten. Dat overleg zou al om 9 uur vanochtend worden hervat, maar het werd uitgesteld. Gisteren werd tot diep in de nacht gepraat, maar zonder resultaat. De regeringsleiders willen met Cameron afspraken maken over de voorwaarden... waaronder Groot-Brittannië lid is van de EU. Het moeilijkste punt blijft de wens van de Britten om sociale voorzieningen in te perken... voor arbeidsmigranten uit andere EU-landen. Ernstige ongelukken op het werk gebeuren meestal aan het begin of tegen het einde van de werkdag. Verder zijn er relatief veel jongeren en uitzendkrachten die een ongeluk krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie. Waarom juist tussen 9 en 11 en tussen 3 en 4 veel ongelukken gebeuren... kan de inspectie niet zeggen. Dat jongeren en uitzendkrachten vaker slachtoffer zijn is wel te verklaren. Zij zijn vaak wat minder ervaren. Amerika heeft bombardementen heeft een kamp van islamitische staat in Libië gebombardeerd. Daarbij zijn zeker 30 doden gevallen, dat meldt de New York Times. Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse regering 200 miljoen dollar extra wil uittrekken voor militaire operaties tegen terreurgroepen in Noord-Afrika. Daarbij zocht de VS steun bij NAVO-partners om Libië te kunnen aanvallen. Het weer in het oosten droog maar bewolkt. Vanuit het westen breekt steeds meer de zon door. In het midden van het land is het nog mistig. Vanmiddag wordt het 5 tot 7 graden. Vanavond gaat het regenen en trekt de wind verder aan. In het weekend veel regen en wind. Aan zee is de wind soms stormachtig en het wordt een graad op 10 dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? burgers and ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.